Over de PVV-stemmers zegt hij dat die misschien last hebben van een angstpsychose. De PVV noemt de uitspraken onjuist en ongepast en wil dat Verhagen de ambassadeur ter verantwoording roept. Het onderzoek in Koekangen naar Willeke Dost heeft niets opgeleverd. De politie heeft een terrein achter de boerderij van haar pleegouders afgegraven... dat vroeger als vuilstort werd gebruikt. Maar er zijn geen sporen van het vermiste meisje gevonden. Willeke Dos verdween in 1992. Ze was toen 15 jaar. Afgelopen juni werden haar pleegmoeder en pleegboer opgepakt, maar die zijn inmiddels weer vrij. Steeds meer beroepsbrandweermensen klussen bij als vrijwilliger bij de brandweer om hun salaris aan te vullen, zegt de vakbond CNV. De bond maakt zich daar zorgen over, omdat de verplichte rusttijden niet in acht worden genomen. Dat kan ertoe leiden dat een brandweerman vermoeid achter het stuur zit, met alle gevolgen van dien, zegt CNV-bestuurder Krijns. Hij zegt dat veel beroepsbrandweermensen ook nachtdiensten draaien als vrijwilliger, omdat die een ruimere nachtvergoeding krijgen dan beroeps. Een beroepsbrandweerman verdient gemiddeld zo'n 1600 euro netto per maand en de vakbond noemt dat te weinig. De politie heeft op een woonwagenkamp in Klundert een hennepbos ontdekt. Op drie velden van samen zo'n 7000 vierkante meter staan een paar duizend hennepbomen die meer dan 2 meter groot zijn. Een hennepboom kan tot 30 keer meer opleveren dan een hennepplant. Naast de bomen vond de politie in schuurtjes op het kamp nog enkele honderden hennepplantjes.